7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wetenschappers hebben er in de Tweede Kamer voor gewaarschuwd... dat dieren een vergaarbak voor coronabesmettingen worden. In een hoorzitting noemden ze de rol van dieren in de pandemie... vooralsnog onbelangrijk, maar benadrukten ze dat voorkomen moet worden dat ze een reservoir vormen. Op twee Nertse fokkerijen zijn mensen door dieren besmet. Eerder achtte minister Schouten die kans nog klein. De besmettingen zijn opgelopen in een periode dat nog niet bekend was dat de nertsen corona hadden en er nog zonder beschermend materiaal werd gewerkt. Inmiddels gelden voor de hele sector strenge maatregelen. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa en de Duitse regering zijn het eens geworden over een steunpakket. Lufthansa krijgt 9 miljard euro steun en in ruil daarvoor krijgt de Duitse overheid 20 van de aandelen. Lufthansa moet wel gaan werken aan duurzaamheid en dat betekent onder meer dat de vloot de komende jaren gemoderniseerd wordt. De zussen en ex-vriendin van Willem Holleder moeten waarschijnlijk opnieuw hun verhaal doen in de rechtszaal. Dat geldt ook voor de twee kroongetuigen in de zaak. Op dit moment loopt het hoger beroep in het proces tegen Holleder. Zowel zijn advocaten als het OM willen de belangrijkste getuigen opnieuw in het openbaar verhoren. De Volkskrant heeft literair recensent Arjan Peters op non-actief gezet, schrijft NRC. Volgens NRC doet de Volkskrant al enkele maanden onderzoek naar hem... vanwege geruchten dat hij voorafgaand aan een recensie... persoonlijk contact zou zoeken met schrijfsters. Dat is ongebruikelijk, omdat bij recensie oordeelsvorming... liefst onafhankelijk tot stand komt. De 57-jarige Peters schrijft al 28 jaar voor de Volkskrant... en geldt als een van de meest gezaghebbende critici van Nederland... De krant is niet bereikbaar voor commentaar. Het weer vrij zonnig, de stapelwolken verdwijnen geleidelijk...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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. Weer sporten. Alleen wel op anderhalve meter. Er samen weer goed uitzien. Maar met klachten blijf je thuis. We werken ook zoveel mogelijk thuis. Alleen als dat niet kan, gaan we naar het werk.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 En we gaan straks ook nog een keer naar Engeland. Eh, deze zanger eh, maakt een mix van country, Americana, blues en wat soul. Zo kun je de stijl, de stijl omschrijven van deze Amerikaanse zanger. Zijn naam is Jonathan Terrell en dit is Love Can Find You Anywhere. Well, but you're not on fire. Each side out the calling, the other side. deze Amerikaanse countryzanger Jonathan Terrell en Love Can Find You Anywhere. Heb je nu zelf een single die je bij ons onder de aandacht wilt brengen, of nou oud of nieuw is? Stuur het gewoon even naar info.nashvilleradio.nl En eh, ja, wie weet hoor je hem dan in een van onze shows wel weer terugkomen. Of in ieder geval voorbij gekomen. Wat je nu gaan horen is Bluegrass. Dit is Country Gentleman en Don Quixote. En daarna tijd voor de spiegelplaat. wild, but he is mellow. He is strong, but he is weak. He is cruel, but he is gentle. He is wise, but he is mean. Reaching for his saddlebag, he takes the battered book into his hand. Standing like a prophet boy, he shouts across the ocean to the shore. He can shout no more of moor, and mountain, like a harp upon the wing. I was once a shining knight, was the guardian of a king. I have searched the whole world over, looking for a place to sleep. I have seen the strong survive, and I have seen the lean grow weak. Reaching for his saddlebag, he takes a rusty sword into his hand. Then striking up a nightly pause, he shouts across the ocean to the shore. He can shout no more. See the drunkard in the tavern spending gold to make ends meet. See the youth in ghetto black condemned to life upon the street. See the wise and wicked ones who feed upon life's sacred fire. See the soldier with his gun must be dead to be admired. Reaching for his saddlebag, he takes a tarnished cross into his hand. Standing like a preacher now, he shouts across the ocean to the shore. Then in a blaze of tangled hooves, he gallops off across the dusty plain. And vain to search again one will hear. Through the woodland, through the valley, comes a horseman wild and free, Tilting at the windmills passing, can the brave young horseman be? He is wild, but he is mellow, he is strong, but he is weak. He is cruel, but he is gentle, he is wise, but Ajá. de Nashville Spiegelplaat... waarvan het origineel uit 1967 komt. En 13 jaar later werd er een andere versie van dit nummer uitgebracht. Het leuke aan deze Spiegelplaat is dat ehm, het al in 1967 geschreven is... door Willie Nelson, die het dus in 1980 opnam. Willie nam het op op zijn album Family Bible... en Dottie West nam het dus in 1967 op... op haar album Dottie West Sings Sacred Ballads... wat geproduceerd werd door Chet Atkins. Je gaat twee keer luisteren naar Country Gospel. Dit is In God's Eyes. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Never think evil thoughts of anyone. It's just as wrong to think as to say. but a word that's unspoken. In God's eyes, He sees it this way. Lend a hand if you can to a stranger. never worry if he can't repay. For in time you'll be repaid ten times over. In God's eyes, he sees it this way. In God's eyes, we're like in a meadow. Now and then a lamb goes astray. But open arms should await its returning. In God's eyes, He sees it this way. sleepless night, and it's the same old story. ja, je zal maar spijt hebben van het feit dat je een relatie verbroken hebt... en daardoor nog alleen in dat hele grote bed moet liggen. Dat was Barbara Mandrell uit 1978 met Sleeping Single in a double bed. We gaan voor de laatste keer naar onze digitale brievenbus... en we gaan naar Engeland, naar onze westerburen. Het, eh, het nummer wat je zo gaat horen, dat vind ik wel heel erg apart. Dat is namelijk een hele grote hit van de popgroep Wham... die in de jaren 80 met dit nummer een hele grote, dikke, vette hit hit hadden. Tommy Atkins heeft het in een koud jasje gestoken en zo klinkt dus nu Freedom. Every day I hear a different story People saying that you're no good for me So you love with another He's making a fool of you Oh, if you love me, baby, you deny it. But you laugh and tell me I should try it. Tell me I'm a baby that I don't understand. But you know that I'll forgive you just this one. always on key, but I can't escape until you love. hè? Zo'n hele grote pophit die je dan in een country jasje gestoken hoort worden. Tommy Atkins was dat met Freedom. We hebben straks ook nog een bluegrass versie van ook zo'n heel grote pophit. Welke dat is, moet je gewoon nog even blijven luisteren. Voor nu gaan we naar 2014 van het album Carter Girl. Het duet tussen Carleen Carter en Elizabeth Cook. Dit is Blackie's Gunman. I known as Blackie's Gunman. dream. And the angels, they watched over us, made our life one happy dream.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 Maar eh, deze keer eh, ja, weten ze echt wel de, de weg te vinden naar dit programma. Na Lady Antebellum en Martina McBride is dit de derde country act die eh, via Songland al een hele leuke hit scoort. Dit is de nieuwe van Florida Georgia Line, Second Guessing. Yeah, baby. Blame it on my door, my rebel roots, or the corner booths I called home. One foot out the door, always stopping short just before the fork in the road. Couldn't jump into the deep end. I was always overthinking every minute, every hour, every weekend since I met you. opened up my eyes to a world that I never seen even. Met de nieuwe single van Florida Georgia Line en Second Guessing. En wat hou ik toch van die country knauw. Ik kan er niks aan doen. Het blijft gewoon zo. Je hebt nog twee nummers van het Spotlight album te goed. Het nieuwe album van Kenny Chesney. Het werd geproduceerd door zijn vaste producer Buddy Cannon en heet Here and Now. Op dit album hoor je nummers van veel van Kenny's favoriete tekstschrijvers. Zoals Shane McAnally en bijvoorbeeld David Lee Murphy. Die meeschreef aan het nummer Here and Now. Die ga je zo eerst horen. En daarna Brad James die meeschreef aan Knowing You. Dit is het Nashville Spotlight album. Seen the skyline of New York City, fireflies in Tennessee. Sipped a little shine from a paper sack that'll knock the horns off a Cadillac. I must have sat on a dozen islands, watched the sun sink into the sea. Been there, done that, got the t-shirt and hat, but my favorite place to be is here. a true love ain't no better time than here and now. Everybody's waiting, but they're waiting on what? Better get to living, cause all we got is here and now. Dit is het Nashville Spotlight Album. Probably got your toes in the sand At a bar on a beach In the sun somewhere Knowing you, you got something cold in your hand Chatting up a stranger without a care Knowing you, you're still wild and free And knowing you, you probably wear 100,000 feet when you don't even care where you land. And knowing you was the kind of rush that you feel when you finally get to sit in with a band. And knowing you, you're still a tumbleweed. I only wish that you would tumble back to me. soul. so is de Nashville Maandartiest. artiesten Maddie en T en Downside of Growing Up. En in juni hebben we natuurlijk hele andere weer. Ehm, ik zei toen dus straks al, toen wij een nummer draaiden van eh, Tommy Atkins... die eh, Freedom van Wham in een nieuw jasje stak. Dat we een ander popnummer hebben die in een heel ander jasje gestoken. 1982, een wereldhit voor Prince and the Revolution. Dit zijn de Red Dirt Rangers en Bluegrass versie van 1999. When I woke up this morning, could have sworn that it was Judgment Day. The sky was all purple, there was people running everywhere. Trying to run from the destruction, and you know I didn't even care. They say 2000 zero zero party over. die. I'm Dat was 1999 in een bluegrass jasje. En het zit er alweer op. De Nashville Radio Show is weer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik ga je alvast bedanken voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week. En dit is George Canyon en The Speed of Life. Bye bye. 15 wants to be 16. 16 can drive a car. 16 wants to be 21. 21 gets to hit the bar. 21 wants to be 30. The 30 feels too old. The world keeps spinning round and round, round and round we go. We're all just moving at the speed of light. No fast forward and no rewind slow down the hands of time. We're all just moving at the speed of the speed of A smile leads to a first kiss, a first kiss to a diamond. A diamond ring brings the sweetest thing, keeps you up all night crying. Kindergarten, senior year, so long, mom and dad. That smile turns into 30 years, they fly by just like that. We're all just en at the No fast forward and no rewind.